Marjon Koekoek met het NOS Journaal. De Belgische koning Albert gaat handelaars die betrokken waren bij de jongste poging om een regering te vormen. Gisteravond had formateur Di Rupo zijn ontslag aangeboden. Hij was er niet in geslaagd om de zes partijen op één lijn te krijgen bij onderhandelingen over de begroting. Eerder was er al wel een akkoord over de heikele kwestie van het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde. Koning Albert houdt het ontslag van de formateur in beraad. Hij vraagt de zes partijen actief mee te denken aan een oplossing. De koning ontvangt de onderhandelaars vanaf morgen in het kasteel van Chernion in de Ardennen, waar hij herstelt van een neusoperatie. In de VS is een speciale commissie er niet in geslaagd om een aanpak te vinden voor het terugdringen van de Amerikaanse staatsschuld. De commissie werd afgelopen zomer ingesteld nadat er met veel pijn en moeite een akkoord was bereikt over de verhoging van het schuldenplafond. De supercommissie bestond uit zes democraten en zes republikeinen en ze hadden als taak om 1200 miljard dollar aan bezuinigingen te vinden. In een gezamenlijke verklaring laten de democratische en de republikeinse co-voorzitters weten dat het na maanden hard werken niet mogelijk is gebleken om tot een overeenkomst te komen die voor beide partijen acceptabel is. President Obama geeft de republikeinen de schuld en zegt dat hij een veto zal uitspreken als ze proberen om afgesproken bezuinigingen te veranderen. Op Wall Street zijn de beurzen met verliezen gesloten. De Dow Jones-index eindigde ruim 2% lager. Vanmiddag doken de Europese beurzen al in het rood. Beleggers lijken onrustig over de Europese schuldencrisis. Over de Europese schuldencrisis. Alle geplande wegwerkzaamheden zijn de komende nacht afgelast vanwege de mist. Het is gevaarlijk voor wegwerkers omdat ze niet goed te zien zijn door automobilisten. De luchthaven in Rotterdam schrapte vanavond alle vluchten. Het is onzeker of er morgen wordt gevlogen. Op Schiphol geldt een aangepaste dienstregeling. Het weer, de mist, het weer, de mist breidt zich vannacht uit over het hele land. Temperaturen rond of net onder het vriespunt. Ook morgen overdag hardnekkige mist en een graad of 3.